Bij een betoging op 1 mei werkte de lijfwacht Benalla een student tegen de grond en sloeg hij de man. Even daarvoor had hij een vrouwelijke betoger in de nek gegrepen en haar hardhandig weggeleid. Hij was bij de betoging als waarnemer en had geen toestemming om in actie te komen. Benalla is ontslagen nadat een video van het incident naar buiten was gekomen. Het Franse parlement begon maandag een onderzoek naar de zaak. Suriname neemt geen genoegen met de excuses van minister Blok. Op een besloten bijeenkomst zei Blok dat Suriname een mislukte staat is. In een brief aan de regering in Paramaribo betuigde hij spijt erover. Bloks Surinaamse ambtgenoot noemt de verontschuldiging pover. Ze wijst erop dat Blok zijn woorden niet heeft teruggenomen. Ook wil ze dat hij excuses aanbiedt aan de hele Surinaamse bevolking en niet alleen aan de regering. Op Cuba wordt de 19-jarige Anouk van Luik uit Hellevoetsluis vermist. Drie dagen geleden zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan op Schiphol. In een telefoongesprek met haar vader vertelde ze zaterdag dat ze haar bankpas kwijt was, geen geld meer had en zich ziek voelde. In een interview met het AD zegt de vader dat zijn dochter medicijnen slikt om psychoses te voorkomen. In Landgraaf in Limburg zijn bij een steekincident op straat een man en een vrouw gewond geraakt. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 65 als verdachte aangehouden. Hij zou voor de deur van een huis bedreiging hebben geuit en vernieling hebben aangericht. Toen de man en vrouw daarop naar buiten kwamen, trok hij een mes en verwondde hen.